Herman Vriend met het NOS Journaal. De werkgelegenheid in Amerika is in de maand juli aangetrokken. Er kwamen bijna 120.000 banen bij. En dat is meer dan in de maanden mei en juni. Het cijfer valt ook beter uit dan de analisten hadden verwacht. De werkloosheid in de Verenigde Staten nam af tot 9,1% van de beroepsbevolking. In juni was dat 9,2%. Straks zal blijken hoe de effectenbeurs van Wall Street op het banennieuws reageert. In Madrid is een Nederlandse tbs'er aangehouden die tijdens zijn verlof was ontsnapt. De man was volgens het OM onderweg naar Marokko. Het KLPD had de TBS er opgespoord en de Spaanse politie kon hem vervolgens aanhouden. De man ontsnapte maandag toen hij op begeleid bezoek was bij een familielid in Roosendaal. Hij zat in de tbs-kliniek in Portugal vanwege een geweldsdelict. Een ongeval met een vrachtwagen heeft een ravage veroorzaakt op de A2 bij knooppunt Leenderheide. De snelweg richting het zuiden was urenlang afgesloten en dat veroorzaakte lange files. De vrachtwagen vervoerde schroot en botste tegen een pijler van een viaduct. De schade aan het viaduct valt mee. De vrachtwagenchauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. FC Twente kan de eerste thuiswedstrijd van de competitie volgende week zaterdag tegen AZ in het eigen stadion spelen. Volgens voorzitter Munsterman zijn de herstelwerkzaamheden dan ver genoeg gevorderd. Er zal plaats zijn voor 20.000 mensen. Het gaat waarschijnlijk tot in oktober duren voor het hele stadion klaar is. Vorige maand stortte bij werkzaamheden een deel van het dak van een tribune in. Bij het ongeluk kwamen twee bouwvakkers om het leven. FC Twente moet het in de laatste voorronde van de Champions League opnemen tegen Benfica. De club uit Enschede speelt op 16 of 17 augustus eerst thuis en een week later is de return in Portugal. In Nyon werd ook gelood voor de laatste voorronde van de Europa League. PSV werd gekoppeld aan SV Ried uit Oostenrijk. AZ speelt tegen het Noorse Oordesuns. PSV speelt eerst thuis, AZ begint uit. Het weer bewolkt maar af en toe zon. Middagtemperatuur 20 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij Muiden 2 kilometer en bij de afrit Bunschoten nog eens 6. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Kap het Oude Rijn en Vianen 4 kilometer vanwege de werkzaamheden daar. Op de A15 Europort naar Rotterdam bij het Vaanplein 2 kilometer. Daar zitten ook mensen bij die omrijden vanwege de afgesloten A20. Op de N250 de kooi naar Den Helder voor de veerterminal bij Den Helder 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Daar gaan we. Breakdown. voor de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komt hij hier voorbij. En vorige week rond deze tijd hadden we de Take 40 eh, Australia Countdown. En dat alles was toen in handen van eh, Pascal van der Beek. Waarvoor nog hartelijk dank Pascal. Nu dus weer terug met de lijst van Europa. Aflevering 31 en vandaag weer de eerste vrijdag van augustus. 5 augustus 2011. In de lijst 19 stijgers, geen enkele blijven, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 10 weken al de baseballs Candy Shop. Scout of Girls Don't Want to Leave You stond 14 weken in de lijst. De stand up van Ina verdwijnt na 18 weken en een week langer Snoop Dogg, David Guetta en A Sweat. Een goede week voor Don Omar Danza Codoro. Die stijgt namelijk in één keer 16 plaatsen. En komen we pas in het tweede uur van deze uitzending weer tegen. Eentje die we straks al tegenkomen, die is van Adele. Someone Like You is namelijk de snelste daler met 16 plaatsen in één week. Maar daarnaast is ze ook het langst genoteerd. Alweer 17 weken lang is zij terug te vinden in de heetste lijst van Europa. De laatste hit van de Gym Class Heroes. Dan gaan we terug naar 2006, eh, de re-release van Tupac Chuck had. De laatste hit van de leadzanger Travis McCoy. Dat was een samenwerking met eh, Bruno Mars en A Billionaire was toen de plaat. Nu zijn ze terug in de lijst samen met Adam Levy van Maroon 5. Zit op nummer 40, Stereo Hard.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 Nummer 39 slaan we over, zes plaatsen verlies in de 11 week. Swedish House Mafia en Save the World. En op nummer 38 eh, met het verschijnen van Ina's nieuwe album I'm the Club Rocker ergens in de maand juli dit jaar. Is de Roemeense artiest op dit moment eh, de koningin van de Europese dance scene. Eerder konden we al genieten van The Sun Is Up, de eerste single van dit tweede studioalbum. Het werd door een aantal radio-dj's meteen bestempeld als de zomerrit van 2011. Maar blijkbaar hadden zij geen rekening gehouden met de tweede single Club Rocker. Want Club Rocker die heeft weer de bekende Roemeense vibe. Maar geheel volgens de huidige trend komen hier ook de invloeden van de Dirty Dutch scene in voor. En het eigenlijk voor de zoveelste keer een rammer van formaat weer naar voren te schuiven. Voor deze plaat is het niet helemaal alleen eh, degene die dat gedaan heeft. Want op nummer 38 komt Ina binnen samen met Flowrider.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 Adele Larine Blue Atkins, zoals ze uh, voluit eh, dan heet. In 2009 won zij al eh, twee Grammy Awards. En sindsdien is ze ook niet meer weg te slaan uit de lijst van Europa. Voor de volgende plaat heb ik eerst nog een waarschuwing voor je. Want de groep Snow Patrol, die waarschuwt voor de volgende single. vraag je af waarom waarschuwen ze dan? Nou, we slaan een hele nieuwe weg in. Het nummer, dat is een voorproefje op het zesde studioalbum dat de groep heeft opgenomen met eh, Garrett Lee. Lee is namelijk sinds 2003 al de vaste producer van de groep. Toetsen toetsenist Tom eh, Simpson die wilde het nog geen techno noemen, maar gaf wel aan dat de nieuwe weg meer elektronisch is georiënteerd. Het laatste studioalbum van de band stond alweer uit 2008, 100 Million Suns. Het laatste album, dat was 2009 Up To Now. dat was een verzamelalbum met alle singles. Het zesde album wat dus uit gaat komen met een echt elektronisch georiënteerde singles. Die gaat heten Fallen Amorous. Dit najaar moeten eh, de nieuwe, het nieuwe album trouwens in de schappen liggen van eh, Snow Patrol. De eerste single Call It Out In The Dark komt eh, binnen in de lijst van Europa en doet dat meteen op nummer 35. just can't help ourselves Cause we don't know 15. En de nieuwe versnopertol op jouw radio nummer 35 in de lijst van Europa. Call It Out in the Dark. We gaan nog weer naar de laatste binnenkomen vinden we deze week op nummer 33. Het album Loud, dat bewijst opnieuw dat Rihanna toch een eh, chameleon is. En dat schreef redacteur Joey vorig jaar november in zijn albumrecensie. Eh, het eerste waar ik ook aan dacht na het horen en zien van de nieuwe videoclip van haar single Man Down... De zangeres die manifesteert zich ook eh, op singlegebied, namelijk in allerlei verschillende muziekstromingen. Met Dancing Beats in The Only Girl in the World en uh, eh, SNM. Maar de Urban Sound in What's My Name en laatst nog een gevoelige popballet in California Kingbed. We hebben nog één soort niet gehad, reggae, en dat doet ze dan in Man Down. En zoals het van een ware chameleon eh, betaamt, past de zangeres ook haar videoclips aan aan het nummer. zag Rihanna in haar laatste videoclip nog als een prachtig onschuldige vrouw in Man Down speelt ze een koelbloedige moordenaar. Het mooiste van dit alles, de verschillende rollen passen haar stuk voor stuk ook gewoon nog is perfect. In heel Europa is het er eigenlijk wel mee eens, want de plaat die schiet omhoog in alle hitlijsten. Tel je alles bij elkaar op, kom je op plek 33 tegen Rihanna. En haar single A Man Down. Zometeen voor jou nummer 32, eh, de Crystal Fighters en Plage. De vijf plaatsen winst in hun derde week dus. Nu eerst Rihanna hier op CFM. out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind. running Providers en Plage op nummer 32 deze week. In de derde week gaan ze vijf plaatsen omhoog. Vanaf 37 dus naar die 32e plek. En de voordeel nieuw van eh, Rihanna, Men Down, nieuw binnen op 33. ZFM, Westkust, weerbericht. Alweer drie minuten over half vier, tijdens voor het weerbericht. Vandaag flinke periodes met zon en blijft het eh, overal in de regio droog. matige zuidwestelijke wind die neemt geleidelijk in kracht af en temperatuur vanmiddag maximaal 21 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen overheerst dan de bewolking en verspreid over de dag vallen er zelfs wat buien. Een zwakke oostelijke wind draait naar zuidwest, maar blijft nog eh, zwak. Temperatuur morgen 21 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het bewolkt en komt het nog steeds tot buien. De zuidwestelijke wind die neemt in kracht toe en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Zondag schijnt weer geregeld de zon, maar in de vroege ochtend kan er ook nog een klein buitje voorkomen. Zuidwestelijke wind die is duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 20 graden. Zondagavond dan blijft het droog, maar maandagnacht is het weer wisselend bewolkt en vallen er buien. zuidwestelijke wind die zorgt ervoor dat het eh, niet warmer wordt dan een graad of 12. ritme van van Dam. Beyoncé, The Best Things I Never Had. Na vierde week omhoog van 35 naar 31. Kijken wij weer even achterom. De Jim Clash Heroes samen met Adam Levine en de Stereo Hearts komen nieuw binnen op nummer 40. De Swedish House Mafia Save the World. In de 11e week zakken ze 6 plaatsen naar 39. Dat maakt ruimte voor Ina en Flo Rider Komen namelijk nieuw binnen met Club Rocker op nummer 38. Groot verlies voor Adele, Someone Like You, zakt 16 plaatsen. Maar met 17 weken staat zij wel het langst genoteerd. Nu dus op 37. Chris Brown Benny Benassi uit The Beautiful People. In de 16e week zakken zij van 26 naar 36. Snow Patrol, Called Out in the Dark, nieuw binnen op 35. Lady Gaga en eh, Judas staat nu 16 weken in de lijst, zak van 22 naar 34. Rihanna Man Down komt nieuw binnen op 33 en Crystal Fighters plaatje komt eh, in de derde week weer verder omhoog van 37 naar 32. Beyoncé hoorde je de best things I never had in de vierde week omhoog van 35 naar 31. Op weg naar de nummer 1 van Europa, even voor de klok van 5 uur, weten we welke plaat deze week dan de beste is van deze 40. En wil je dan de lijst nalezen, dat kan. Nou, hij staat eh, vanaf 5 uur weer eh, compleet op internet www.cfmzandvoort.nl When I'm nervous, I have too much Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Yeah, for a minute there I lose my senses, and in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. as I I'm already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream, I was king. I woke up, still king. Snap canes, nibble mine, mind for the milk king. Till nobody else even fucking feels me. Till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music there is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on, I'm refusing to ever give up. Only thing never gave up using no more excuses. Excuse me if my head is too big for this building, and pardon me if cocky prick, but you cocks are slick. popping shit on how you flipped your life around. Crock of shit, who you dicks trying to kid? Flick dick, you did opposite. You stay the same, just cock back with the still cock, you pricks. I love it when I tell them shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall said, busted like luster, cause he couldn't cut. Busted muster up, nothing brain fuzzy, cause he's buzzing. Woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzard circle around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass? Cause it's fucking guess it doesn't matter now. What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls if this ain't? Some bullshit people don't usually come back this way. From a place that was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a hater's ribcage. And let it be known that from this day forward, I wanna just say thanks. Cause your hate is what gave me the strength. So let them bitch raise. Cause I came at 5'9, but I feel like I'm 6'8. This one's for you and me. is a sky full of lighters A sky full of lighters By the time you hear this, I'll probably already be outie I advance like going from toting I to going and buying four or five of the homies, the Iron Man Audi My daddy told me, slow down, boy, you're going to blow it and I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stopped when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something don't wanna see Like a hairy box Every hour, happy hour now Life is wacky now Used to have to eat the cat to get the pussy Now I'm just a catch me out Ow, I'm classic cow Always down for the catchway Like Pacquiao Y'all are doomed I remember when T-Pain ain't wanna work with me car, start yourself, park yourself in autumn. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like chronic Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. me 28. Bad Meets Evil featuring Bruno Mars. In de vijfde week gaan ze drie plaatsen omhoog met de eh, single Leiders. 27 is er voor eh, Britney Spears. In haar vijfde week gaat ze omhoog van 29 naar 27. I wanna go, go! I like your mocha Come get a little closer and bite me in la boca is bijna geen eh, lijst meer te vinden van Europa waar deze man niet in voorkomt. De man achter deze plaat die heet namelijk uh, Pitbull. Hij deed natuurlijk samen met Shakira Rabbe Rossa. In de vierde week gaan ze omhoog en wel van 28 naar 25. Tot aan het journaal is dit de nummer 23. Eh, in de derde week gaan ze zeven plaatsen omhoog de Red Hot Chili Peppers.